het De Griekse premier Papademos heeft in een tv-toespraak opgeroepen akkoord te gaan met forse bezuinigingen. Aan de vooravond van de cruciale stemming zei de premier dat zijn land aan de rand van de afgrond staat. De ingrepen zijn volgens hem nodig om een bankroet te voorkomen. Europa stelt een nieuwe lening van 130 miljard euro alleen beschikbaar als het parlement de bezuinigingen goedkeurt. Papademos waarschuwt voor een catastrof als de kabinetsplannen niet doorgaan. Hij zegt dat de ambtenaren dan geen salaris meer krijgen, dat mensen hun spaargeld en pensioenen kwijtraken en dat voedsel alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. Enkele politieke partijen dreigen hun leden te schorsen of weg te sturen als ze vandaag niet instemmen met de bezuinigingen. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Maine gewonnen. De overwinning levert hem weinig kiesmannen op, maar is toch belangrijk. Verlies zou zijn vierde nederlaag op rij zijn geweest. Romney kreeg onverwacht veel tegenstand van Ron Paul. De overwinning is dan ook krap. Romney wint met een verschil van maar 3 In 2008 won hij de verkiezingen in Maine ook al, maar toen met veel meer stemmen. In Amsterdam zijn gisteravond vier mensen onwel geworden door koolmonoxide. De brandweer vond in een huis in de wijk Slotervaart een brandende barbecue. Die was aangestoken omdat de kachel het niet deed. De houtskool veroorzaakte een hoge concentratie koolmonoxide. De vier zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht, af en toe wat wolkenvelden. In het noorden wordt het min 5, in het zuiden kan het 12 graden vriezen. Overdag eerst in het noorden wat sneeuw, die later overgaat in regen of ijzel en zich uitbreidt over het hele land.